Transacties van banken moeten worden belast en de opbrengst daarvan komt in een speciaal fonds. Daarmee kunnen in de toekomst noodlijdende banken worden gered, zodat de belastingbetaler daar niet meer voor hoeft op te draaien. De Europese regeringsleiders willen het plan volgende week bespreken op de G20-top, maar overwegen de heffing desnoods alleen in de EU in te voeren. Verder hebben ze besloten om gegevens openbaar te maken over de financiële situatie van alle banken en over de risico's die ze lopen. Daarmee moet het vertrouwen van beleggers worden vergroot. De uitkomsten van de zogenoemde stresstests worden voor eind juli gepubliceerd. De man die gisteravond dood in een uitgebrande flat in Dordrecht is gevonden, was de bewoner. De politie houdt er rekening mee dat de man van 60 zelfmoord heeft gepleegd. Op het moment dat de deurwaarder hem gisteren uit zijn huis wilde zetten wegens huurachterstand, vond er een explosie plaats. Daarna ontstond brand waarbij 18 mensen gewond raakten. 14 flats zijn zo zwaar beschadigd dat ze onbewoonbaar zijn verklaard. De zoon van de omgekomen bewoner zit nog vast voor verhoor. De politie verdenkt hem van betrokkenheid bij de explosie in de flatwoning. In Den Haag wordt op woensdag 30 juni een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor de nabestaanden van de vliegramp in Libië. Koningin Beatrix is daarbij aanwezig en premier Balkenende houdt er een toespraak. De herdenking is alleen voor mensen die een naast hebben verloren bij de ramp in Tripoli. Balkenende zei kort na het ongeluk al dat er nog een landelijke bijeenkomst georganiseerd zou worden. Bij de ramp kwamen vorige maand 70 Nederlanders om het leven. Dinsdag werden de laatste drie lichamen naar Nederland overgebracht. Het weer. Vanavond is het helder en koelt af naar 10 graden.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 Ik ben terug van mijn vakantie. Eindelijk goede muziek weer. Hey, we hebben weer een bandje in de studio. We cook with fire. woo woo Even schreeuw. Woe. Hey. Ga je straks meer over horen. We Cook With Fire speelde op de Rob word Awards, speelde op vele, vele festivals. Zoals onder andere Bevrijdingspop gaan we straks over horen. Tenminste op het Plein van de Vrijheid, dus niet echt op een hoofdpodium of een podium. Maar wel stonden er wel. Je hoorde eerst hier Triggerfinger en daarvoor hoorde je de hit, zeg maar de nieuwe Easy Deasy Airborne met uh, Raise the Flag. Ze staan Paradiso 20 juni en je kan nog kaarten kopen. Nu Queens of the Stone Age met Mosquito Song. the sun is suck your blood. Follow you whole. Skin zomerstijltje sluiten we dit af. Ik heb nu een koptelefoon op en ik zie mezelf. Ik hoor mezelf, dat is makkelijk. Queens of the Stone Age, Mosquito Song, hier op Alternative FM. En jullie gaan nu aan. Hoi! Hallo! Hallo! Dag Zandvoort, goedenavond. Goedenavond en, en omgeving hè? Zandvoort laat je horen! Zandvoort en omgeving. Ja, toeteren. Zandvoort laat je horen! Nou, daar is, daar is Zandvoort. Heren, we cook weer fire. Waar kan ik dat mee koppelen? Zeg maar, wat moet ik me voorstellen als ik een nieuw ben? Ik zit achter mijn radio. We Cookers Fire. Ik zie nu een vuurtje en, wat vuur, eh, en een pan erop. Hoe klinken jullie? Dan weet je inderdaad nog niks als je dat ziet. Eh, Iets dichter bij de microfoon, eh, jongens. Ja, hoe klinken wij, Timo? Wat, wat is het? We, we, proberen lekker, lekker poppy songs, maar dan ook wel een beetje met de oude soul erin. En Oeh, ja, soul. dat soort dingen. Een beetje eh, opzwepend, zou ik het zeggen. Als ik jullie eh, zag zo op, eh, de, op, uh, op de Rob Acta Award, want daar heb ik jullie gezien dus. Dan begonnen jullie al met een, ja, een heel lekker basloop. Je dacht zo'n slapbas. En... Houden jullie wel van die, houden jullie van, echt van rustige muziek die, waar je op een beetje op kan hangen en zo en dergelijke? We proberen het te combineren. Hè? Jullie... Een beetje eh, aan de ene kant wat jij zegt, de slap, een beetje funk. En uh, proberen we dat weer te mengen met een lekker rustig nummer waar je lekker op mee, kan mee, eh, meedeinsen, zeg maar. Maar op een goede manier. Ja, je moet, je moet gewoon de aandacht trekken, weet je. Je moet gewoon zorgen dat, dat je op goede momenten knalt en op de andere momenten juist door rustpunten te pakken een beetje gas terugneemt, zeg maar. Ja, precies. die hoogtepunten ook hoger, zeg maar. En het publiek, eh, eh, wat, is, wat is jullie soort publiek? Gaat dat helemaal uit zijn dak of zit het meer met een biertje in zijn hand helemaal relaxed, een beetje weg te dijnen in jullie muziek? Het is altijd weer, elke optreden weer anders. Ja. We, spelen, we hebben laatst in Wijk aan Zee gespeeld uh, bij Strandtent de Instuif, wel bekend. En ja, er was toevallig wat ouder publiek. Maar dat is even, even cool, maar die zijn wat minder, minder uitbundig soms. Maar die vindt het wel geweldig om lekker eh, met een biertje naar muziek te kijken. En we staan ook op, eh, op, op festivals zoals Haarlem uh, eh, Bevrijdingspop. En we hebben ook in Duitsland op een festival gespeeld waar gewoon de, de menigte wel uit het dak gaat. Ja, echt. In Duitsland ook? Waar in Duitsland? We hebben in Weimar gespeeld, op de Zwiebelmarkt. op de Zwiebelmarkt? Check it out. check de it uienmarkt. Ja, ja. De uienmarkt, ja. <laughs> Vrij vertaald de uienmarkt. het is op YouTube te zien of beelden? Ja, ja. We hebben echt geniale beelden van dansende zwervers in de regen. En, eh, Echt? Eh, dat is wel gaaf. Nee, dat is mooie beelden. Ja. <laughs> Hey, gaan we het zo even eh, over hebben. Hier eerst de nieuwe Gorillas, of de oude, eigenlijk al de oude single, want ze hebben een nieuwe single uit. Maar dit is toch wel het beest. Lekkere zomerner vind ik, die momenteel uit is. Stilo. jaar hoor, maar uh, nog over iets zomers. Ga gewoon lekker door met het zomers. Het is lekker weer. Pak lekker je biertje erbij. I've been thinking about those times that we didn't need them. Ups and downs just to come around and I. I've been thinking about those times that we made friends. Uh, just by shaking hands. Met Chess Special op ZFM. Finally, there's an alternative. Was all I ever need, all that represented me. Staring at the white page, hoping that it might change. That lines become my headlines and in my way. My quality time with father time was always fine. Now it's like I'm hunting for something stuck in my mind that I just can't understand. Given some of the facts, we was always down to business, right? No matter what the cost, no matter what the cost, no matter what the next day was bringing, had some consequences for my eyes. We be Watching the morning sunrise, it won't surprise. Long time writing, we will call it a night. And yo, my pen still, damn, I was holding them tight. But yo, there's not to be stressed stress about right. And father time said, oh, hell no, chef. Cause we did alright. The next time I come by, we'll let Dumbo flop. Now it's time to boogie home, dude. I'm pretty tired. You enjoy that glimpse of your life, spitting sunrise. Gotta ride a little bit more. Style. in this life, day by day they be changing. I turn my head for one sec, look back, shit is fading. Can't keep up the pace, so they keep on rearranging. Now tell me, yes, I'm missing out if not participating to that all day bullshit. Let's ball play through it. i dribble and I'll pass it. If you feel it, come and do it. If you have it, shoot it. Half shit is stupid. Never blame the ball if it's lacking on your movements. Now peace of mind isn't easy to find. That if you feel like those days are busy stealing your nights. And if you feel like those nights really need you to write. And if I sleep every night, night. I'll be sleeping for life, you feel me? He's let me be my days, and I will live a Don't want to hear me say, I didn't have the time. I got a record up the oven, and that's something. Ain't nobody stopping that, stopping that from coming. I gotta write a little bit more. Style, what you waiting for? Cause I don't know. Hey, yo, I think it's time to give it a go. Samoa got to write a little bit more. Stop what you waiting for. Cause I don't know. Hey yo, I think it's time to give it a go. What's that you take me for? I don't know. No, I don't. Da -dum, da -dum, da -da -da -da -dum. I was thinking about those, those times. Ba ba ba ba dum. You are alternative. Start wearing purple, wearing purple. Start wearing purple for me now all your sanity and wits, they will all vanish. I promise. It's just a matter of time. So, yeah. I since you were a 20. I was 20. From Diogenes to the Foucault From Ложечкин до паспорту И я клянусь, обоссав два пальца Что ты, а? Что музыка пошла от звука в Start with start wearing Dello Start Wearing Purple. daarvoor nou, de eerste band die we hadden hier in de studio. Een van de eerste banden, Chess Special met Deadline. Die dit weekend op Bekenstein Pop stond. Goed festival, gratis festival. Eh, we hebben hier Pascal van der Beek in de studio. En dat is toch wel een gozer uit Bekenstein hoor. Dankjewel jongen. Kijk, de toeters gaan af. Goedemiddag. Nee, we heb me weer kostelijk vermaakt. En eh, nou ja, wat ik al van tevoren had aangegeven is dat ik jullie op de gastenlijst zou zetten. Nou, en dat is dan gelukt. En dat is zeker gelukt. Ik heb genoten. Ik heb genoten. <laughs> Eh, wat, wat vond je van de festival gaan? Ging het goed qua beveiliging? Ging het goed qua bands? Eh, was het druk? Je weet het eh, allemaal wel het is inderdaad lekker druk geweest inderdaad op het evenement. Um, nou ja, we hebben qua beveiliging, het service waar ik mee zelf, zelf aan het werk ben, vond ik zeggen dat het ging liep gesmeerd. Ehm, nieuwe mensen erbij. Ehm, een dame, jonge dame die in opleiding is om over, of toch zelf ook evenementen te kunnen gaan organiseren die heeft toch heel wat dingetjes bij ons in de groep geleerd. Ehm, nou ja, wij gingen s'avonds gingen wij inderdaad koppelen met een betaal eh, met de ingehuurde beveiliging. Nou, was ook gezellig. Ploegje om mee te lopen. En nou ja, het is eigenlijk eh, kleine dingetjes en podiums. Dus ja, leuke bandjes allemaal weer. Jij had een, eh, ja, het eerste bandje. Vertel daar wat over. Want jij krijgt eerst een cd'tje. Ja, klopt. En die heb ik in mijn eh, handen gehad. Against All Odds. Ja, daar kan ik wel over zeggen. Een van de gitaristen, dat is normaal gesproken een collega van ons in, van, het, eh, van het service team die met uh, meerdere evenementen van ons mee is geweest. En die had al aangegeven, ja, ik kan niet, want ik moet spelen met mijn beentje. Dus dat is niet verkeerd, zeg Dat is niet verkeerd. Dus ik kwam hem tegen. Hij zegt, weet je wat, ik, ik, krijg wel even een cd'tje van me. Dus ik denk, kan hem niet meenemen. Dat is het, een promo cd met vier nummers erop. En nou ja, laten we gewoon maar nummer 1 doen dan eigenlijk ervan. is voor de dag kan ik u zeggen. Dat is wel lekker. Dit was Against All Odds. En ze stonden dit weekend dus op Bekenstein. Je hoorde het hier, dat nummer ouderheer. Ja, de winnaars van uh, Eimelprijs waren ze. Daarom mochten ze openen op het hoofdpodium. Kijk, dat, eh, ik hoorde al goede verhalen hoor. In het publiek zeg maar dat dit een van de betere bands was op dat festival. Tenminste, tot dan. Ja. Dan moesten de grote bands nog komen. De Juliette Lewis was er. Eh, je kent eh, haar wel, Jewett and the Licks. En ook als filmster, Juliet Juliette Lewis heeft heel veel dingen gedaan. Klopt, ja. Ze heeft volgens mij inderdaad met uh, films gespeeld samen met Nicolas Cage. Ja, verschillende films. Nou, zij was er ook en de afsluiter was Mad Manouche. En dat leek heel erg op Gorgo Badello zeg maar. het is wat meer gypsy jazz was ook een hele leuke stijl. Ja. met een beetje rockinslag erin. Het was echt wel grappig eh, op Bekenstein. Ja, zeker. Heb, qua muziek eh, heb ik eh, niks te klagen gehad, inderdaad. Gratis Festival Zalom hier in Haarlem. Dat is algemeen bekend. Bevrijdingspop natuurlijk in het begin vijf, rond 5 mei. Dan ja, begin tweede weekend altijd van juni heb je dus de Beek, pop. En de derde weekend van juni is altijd standaard het Houtfestival. Het Houtfestival is geen typerend standaard popfestival wat je hebt. Het is wat meer voor de uh, multiculti dingen. En eh, ik heb hier een folder in gekregen. En jongens, het klinkt nou, misschien heel droog. Ik zie hier een hele stapel liggen, man. Het klinkt misschien heel droog wat ik dit zeg, maar ga het zien. Het zijn namen die je niet kent. Nee, het ben, is echt fantastisch. Ik ben, vorig jaar ben ik daar ook geweest. En eh, ja, het was een hele gezellig sfeertje. Ehm, ja, multicultureel. Dat is eigenlijk ja, toch allerlei mooie mensen door elkaar heen. En ik heb fotootjes ook toevallig nog gemaakt ervan. En er zitten gewoon hele leuke dingen tussen. Want eh, ja, het is de 25e jaar bestaan van het Houtfestival. Ja, klopt. Zondag 20 juni vanaf 12 uur tot 10 uur s avonds. En op zaterdagavond hebben ze het Houtnacht. En dat is, van, eh, dat is eh, door de jongen voor de jongeren. Is van 4 uur s middags tot 12 uur s avonds kan jij terecht als jongere zeg maar in de Hout. gratis toegang, dames en heren. En er komen bands die wij ook in de studio hebben gehad. ik Imperial. ja, ja ik zag hem al staan. en Ik denk, hé, hey, die komt bekend voor. De grote band die wij in de studio hadden gehad. En de winnaar van de Rob Awards, by the way. Fools House, kan ik je aanraden. Komt vanuit eh, Hoofddorp, hebben we gezien of Show Them What You Got Festival. Is erg gaaf. Is de winnaar daar ook van. Lekker band. En ik zeg lekker. Zo staat het er ook. Lekker band. Lekker. Lekker. En de hilarische standaard, doch realistische quiz. Ik hou van, van Haarlem. Dat is allemaal te beleven aankomende zaterdag in de Hout. Hier dat niet op de hout staat, maar dinsdag in het Melkweg. Uitverkochte Melkweg. Stone Sour. Through glass. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time is passed. All I know is that feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. How do you feel? That is the question. But I forget you don't expect an easy answer. When something like a soul becomes initialized and folded up like paper dolls and little notes, you can't expect a bit of hope. So while you're outside looking in, describing what you see, remember what you're staring at is me. Cause I'm looking at you through the glass, don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home sitting all alone inside your head. How much is real? So much to question. An epidemic of the mannequins contaminating everything we thought came from the heart, but never did right from the start. Just listen to the noises. Before you tell yourself it's just a different scene Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time is best And all I know is that it feels like forever And no one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home inside your Corey Taylor van eh, Stone Sour. En ook de begitarist, die hebben natuurlijk hele slecht nieuws ontvangen de afgelopen tijd. Want medebassist van Slipknot, Paul Gray, is twee weken geleden dus doodgevonden in zijn hotelkamer. Dat is niet heel erg lekker, maar is bekend waaraan. Het is helaas een overdosis. Finally, there's an alternative. Maar gelukkig zijn wij er nog. <laughs> En ook de hele volledige band die gewoon lekker aan het opbouwen is. Tenminste, is de hele volledige band uh, aanwezig. Nog steeds niet. Oh. Weet je wat we gaan doen? We gaan gewoon lekker praten. Zoals echte heren onder elkaar. Kom dicht bij de microfoon, zou ik zeggen. Ja, alles, alles allebei aan. Dus je mag kiezen. Eh, microfoon 1, hallo. I can cop you, right? Houston. Check, Roger. Over en out. Dames en heren, één groot applaus hoor. Gunther, we cook with fire. Hij is er hoor. Goedenavond, lieve luisteraar hier in Zandvoort. Ja. Kijk, en deze sfeer die hebben we te pakken vandaag. Dat is gewoon dat zomers, hè? Hoe is het? <laughs> Ja, prima. Prima? Ja. Wat gaan, eh, eh, hun hebben een, een, uitleg gegeven over We Cook With Fire. Ja. Nou, als jij het gelijk eh, hetzelfde gaat vertellen, dan is het natuurlijk een gelijk spel. Wat is We Cook With Fire? Nee, je moet aan iets, ehm, een, een zaftige steak denken of zoiets. Hmm. Heel lekker. Ja. Weet je, om het beste maar te doen, ga gewoon even luisteren. Dit is We Cook With Fire. Then trust the numbers, there won't fail. live op de radio ZFM Zandvoort. Je luistert nog steeds naar Alternative FM. En zoals je in de achtergrond hoort zijn ze goed bezig met allemaal dingetjes om te doen. De piano staat, Gunther. ja? Nou, dit klinkt weer lekker hoor. Vond jij het nou een sappige steek? Ik ga het je zo vragen. Na Alice in Chains, Rooster. interview door jullie willen hebben. <laughs> You are alternate. En de wc's zijn nu heel erg schoon. ghost in my of Horses, Is There a Ghost? En ze komen naar Nederland, ze staan in de Sugar Factory. Ergens deze zomer live. En we gaan rustig praten met, met Koenter. Koenter, kom eens even naar voren. We gaan even heel, we gaan dus even heel eh, rustig praten erover. Gewoon even twee seconden, twee minuten. Want het uur is al bijna afgelopen. Dan komt de laatste plaatje erin. En de volgende uur gaan, gaan jullie vier nummers spelen. Ja. Ja, en eh, ook de single die we net hebben gedraaid, dat moet ik hem even erbij pakken. Dat is Science, Science Industry. Uiteraard, die gaan we natuurlijk ook spelen. En jullie hebben een kleine verrassing, hè? Ja. Eh, dames en heren, Cook Me Fire gaat... We hebben een premiertje. Premiertje? Premiertje? ja, eh, premier, première. Premier. Dames en heren, voor die Duitse Zuhörer, uh, eh, een première vanavond. Live hier op het radio voor het eerst de zelfgekookte, helemaal zelfgekookte Week Cook With Fire Oranje Anthem. Ja, want Nederlands, wij als alternatieve Alternative FM doen er ook nog wat aan hoor. We zijn niet alleen maar al, <laughs> helemaal weg van de wereld zeg maar. Je hoort straks de echte Oranje hit van We Cook With Fire. We sluiten nu af met Ashes Divide. Tot straks. De soort.